I've got ten fingers that could get you right in the zone. I've got tears in my eyes, I know how to cry. I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't feel like a man. I was al een beetje zijn tijd ver vooruit. Want eh, de, beetje de discussie over non-binair zijn... die had hij al eh, min of meer gevoerd. X, oftewel Marnix Dorrestein nummer het uh, Difference. wat was een beetje de aanleiding? Ja, hij kwam op een gegeven moment ergens in de modewinkel binnen en hij vond iets heel erg leuk. Waarop de modeverkoopster zei van ja, maar dat is alleen maar voor dames. Ja, ze zei uh, Wat maakt dat nou uit? <laughs> Dus die zei op een gegeven moment, ik zie het verschil niet. En eh, dat was hij, hij was toen op stap met uh, Jelde Tuinstra. Beter bekend als Jet Rebel. En eh, zo kwam, zo kwam het, het, liedje tot stand. Difference was dat. Ehm, goed, vanavond zijn de mensen van The Void te gast. Normaal drie personen, maar nu zijn het er twee. Ruben en Anouk, die zijn er. En Lennart is Geveld, door ziekte. Door ziekte. Ja, ligt kort bed. Goedenavond. Ja, <laughs> met koorts Dus Lennart, als je zit te luisteren, beterschap, kerel. Mm. <laughs> Ehm, goed, want eh, ja, we kennen hem ook trouwens eh, als een van de, de lichtmedewerkers bij het patronaat. Want dat doet hij ook. Klopt. Ja, ja dat, uh, dat weet ik. Dus, want ik heb wel eens een beetje erbij gestaan op het moment dat die, die lotingen werden verricht. Nou, dat weten jullie ook. Dan, eh, dan, dan worden er op een gegeven moment eh, papiertjes in een een of andere... Nou, wat zal het zijn? Niet in een hoed hoor, maar ik geloof... Ja. bijna. bijna. proppen gegooid. Ja, ja, ja. Nou ja, eh, Ruben, jij kent het een beetje. De klappen van de zweep van, van de Rob Hakda wordt. Want jij hebt er zelf ook aan meegedaan. ik heb er een keer aan meegedaan. En niet zomaar, want je kwam er ook als winnaar uit. kan, kan ook inderdaad. <laughs> want eh, met, eh, met Eli mensen. Dat, eh, dat, dat, was het vorige leven. Ehm, gaan we het nu niet over hebben. Um, want vanavond is het The Void. Ehm, want Anouk, wie van jullie drieën is The Void begonnen? Komt dat bij Ruben vandaan of komt dat bij jou vandaan? nou, dat is, dat, dat, is dan wel leuk. Dat kwam dan eigenlijk geheel simultaan, denk ik. Simultaan? Ja, simultaan. wij kwamen simultaan op The Void eigenlijk, ja. ja. Nou, het, eh, hij, ja, het, het, ontstaan van de Void was eigenlijk... Nou, Ruben en ik leerden elkaar eh, eerst kennen. En Lennart en Ruben kennen elkaar trouwens al, wat is het, 14 jaar. Die zijn uh, high school besties. Ja. En ik ging met Ruben werken aan, aan mijn eigen solo plaat. En dus daar ontstond eigenlijk onze samenwerking. En, maar gelukkig werden we al snel bevriend. En uh, Lennart en Ruben hadden samen dat uh, studiobedrijf. Dus Lennart was daar dan de, de marketeer en de manager van. Dus die mm. leerde ik ook kennen. Werd ik ook mee bevriend. Toen was het gewoon zomer. En eh, we gingen gewoon lekker vaak biertjes drinken op jouw dakterras. En toen hadden we gewoon een beetje het over om weer muziek te maken samen. Ik zit dat eigenlijk zo te bedenken, hè, het dakterras. Ja. Ja, zullen we dan toch iets van een soortement van progressief dance techno bank zo is, <laughs> nou, kijk, Anouk ah, die zakte door de stoel heen. Ja. ja. <laughs> Door, door, een tuinstoel. Ja. Tuinstoel. Ja. ja. die ook gewoon heel... Die, al stuk was trouwens. En, dat was, en toen zei zij van... Oh mijn god, ik val in de void. En dat is waar de band vandaan Het was gewoon helemaal donker naast mij. En het, leek gewoon echt alsof ik gewoon ergens een gat inviel. Dus oh my god, ik val bijna de void in. En toen was ik zo van... Oh my god, de void is echt een leuke ba eh, bandnaam. En jij had het erover dat je weer je eigen project project wilde opstarten. Hm, klopt. En toen, eigenlijk los daarvan zijn wij samen opeens per ongeluk gaan schrijven. was eigenlijk gewoon uitstelgedrag om mijn nummers af te maken. Hè, want dat afmixen is gewoon niet een heel leuk proces. dus, eh, En wij, wij, zijn gewoon, wij gaan liever weer nieuwe dingen maken. Hm. Dus toen, dat, dat werd dat eigenlijk. En toen was Lennart super enthousiast daarover. Die was van, oké, ik zie al helemaal hoe we dit moeten doen. En wij zaten van, oké, nou, yeah, let's go. En eh, zo eigenlijk. Zo geschieden. Ja. Zo geschieden. Ehm, geschieden. ja, ik vind het wel heel erg leuk eh, over zo'n tuinstoel eh, die dan <laughs> ergens in elkaar ploft. Ja, echt hè? Ja, ik zak het door de void heen. Ja, en dan ineens het Eureka-moment. Wat? Ja, en met naam. Ja, geen probleem. Dus het lijkt ook alsof het vanuit iets veel duisterders zou zijn voortgekomen. Maar ik was gewoon, een, ik maakte gewoon een grapje. <laughs> ja, want zelf, je zei het al, je bent zelf ook gewoon bezig. Zeker, Nog ja. Nog steeds, denk ik. Ja, absoluut. Eh, maar goed, eh, de uh, is dus een totaal ander verhaal ja. Eh, met, met wat je zelf doet, denk ik. Zeker. Ehm, maar wat neemt nou meer tijd in beslag? Het verhaal van de Void op dit moment of Anouk Wolf zelf? Eigenlijk gaat het redelijk gelijk op. Hmm. Eh, maar ik ben met de Void een stuk meer aan het spelen. Mm. dus en dat is ook gewoon... Ja, we zijn met z'n drieën. Dat gaat gewoon makkelijk. Ik hoef de car niet in mijn eentje te trekken. Hmm. En we hebben, we hebben een band. En bij mij... Ik wil gewoon graag bandleden die bij mij spelen betalen. Ja. En ik heb gewoon niet altijd geld daarvoor. Dus dat, dat gaat niet altijd. Eh, helaas. Dus ik ben nu weer veel de studio ingedoken voor Anouk Wolf. Voor mijn solo project. Wat hij ook weer produceert we zijn wel bezig met een nieuw album. Eh, eigenlijk zijn we daar al best ver mee. Er komen iets van twaalf nummers op. En ik zit te denken om in de tussentijd misschien een soort misschien een tussen-EP te droppen... met allemaal akoestische versies van mijn eigen liedjes. Lijkt mij een goed idee om dat eh, te doen. Want dan ik, eh, kan ik ook weer iets op dat gebied hier voor dit, voor dit programma. En natuurlijk heb ik die pet van 3 voor 12 Noord-Holland ook nog eens een keer op. dus dat zijn altijd wel leuke aanleidingen dat ik weet van... hé, hey, er zit weer iets aan te komen. Dus... Um, <coughs> ja, maar um, vanavond is The Void iets anders dan anders. Zeker. Ik had helemaal gedacht, uh, nou, dit wordt een beetje zoiets als uh, three-point landing en low addicts, om eh, even zo te mhm. zeggen. Maar ja, doordat uh, Lennart gevloerd is, wordt het iets anders. Namelijk akoestisch. Ja. Dat wordt wel een beetje spannend, dat, dat op zich. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. <laughs> <laughs> Het is dat dat me op zich gelukkig wel ligt. Want zo ben ik zelf begonnen als... Mm. Ontstaan die nummers eigenlijk ook van The Void ook een beetje op die manier? Nee, niet. Jawel. Nee. Wel? Nou, zij schrijft aan... Ik, het begint met een beat. Ja. En zij krijgt daar inspiratie van. En zij schrijft eh, eigenlijk het nummer daar aan, met akkoorden aan een piano meestal. Ja. En dan gaan we dat weer integreren met de, met de beat eigenlijk. Ja, oké. Hmm het gaat op meerdere manieren. Want voor, voor mij voelt het wel heel anders dan hoe ik voor Anouk Wolf schrijf. Je bent het er niet mee eens. Nee, je hoeft niet altijd in. <laughs> Eh, eh, eh, er wordt hier... Hier zit al een mogelijke breuk aan te komen. Zo makkelijk gaat dat niet. Nee, maar, <laughs> nee want hoe, ik zelf solo schrijf is echt inderdaad met, met alleen piano en gitaar. Mhm. Of, of soms gewoon losse vocalen. Als ik mhm. echt heel erg een idee in mijn hoofd heb. En bij jou, als wij samen schrijven, komt het wel meestal... Jij hebt een beat dan, en, en iets van een synthesizer geluidje al of zo. En dan krijg ik inspiratie en dan komt er vaak wel snel een topline uit. En dan gaan we dat eigenlijk uitwerken. Ik zie toch een beetje witte rook eh, eruit komen. <laughs> ja, nee. Het is toch e- enigszins weer overeenstemming. Ik vind eh. het toch leuk om het altijd wat mooier te vertellen dan dat het eigenlijk ja, is. Dat is dus mooi. Eh, ja, ja. Wat is hier mis mee? Ja, nou, dat, dat, ik, ken ook zo'n soort verhaal. Daar heb ik ook een keer bijgezeten toen René van Kolm ooit eens een keer zijn boek presenteerde. En dan had hij het over de manier waarop hij dan eh, zich een beetje bezighoudt... waarop Henny Vrienden het een beetje weer downsized en zeggen... Eh. voordat het mythische vormen begint aan te nemen. Nou, zoiets, eh, ja, dat herken ik dus nu bij jullie dus ook een beetje in dat, dat opzicht. Dus ja, wat dat er gaat, wordt het helemaal leuk. Het worden vier nummers vanavond. Ja. Ik heb het lijstje hier. Dus moet ik even erbij pakken. We, zouden er zes gaan doen. En we hebben dinsdag nog helemaal lekker gerepeteerd. met z'n drietjes dus. Ja. maar goed, Lennart die gaf toch vanmiddag rond vier uur echt even de knoop de, gaf de knoop aan. Nee, hij hakte de knoop door. Dat het hem gewoon echt niet ging worden. Hij klonk ook heel ziek. Dus dat was ah. heel zielig. En toen eh, dachten we, nou dan, eh, dan ga ik het maar akoestisch doen. Ja. Ja, dus is, Het is niet anders. Het is niet anders. maar ik hoop dat het ook leuk wordt. Maar het eh, tekent Leonard natuurlijk wel. Dat hij tot het allerlaatste moment het aankijkt. Zeker. En niks beters dan zo'n soort muzikant in de, in de gelederen te hebben. Dat zegt al iets genoeg, denk ik. Het gaat mhm. wel van jullie wat uit, denk ja. ik. Ja, klopt. Dus eh, we gaan het onder andere ook hebben over de EP-release die natuurlijk aanstaande is. En natuurlijk nog over veel meer dingen. Want eh, ik weet ook dat jullie ergens bij een heel groot festival in de Haarlemmermeer hebben gestaan. Mysteryland. Mm Dus dat wil ik ook toch wel eens even weten hoe dat, eh, hoe dat in zijn werk is gegaan. Maar dat zo dadelijk. Maar eerst even muziek van eigen bodem. Vorige week hadden we er in de uitzending hier Steady Mac. En het nummer dat heet Twice. step back and tell me why you're hurting. Take a step back. just close your eyes ik heb twee platen achter elkaar. Ja, dan eh, moet ik even wat, eh, wat gaan brullen door die radio. Niels Buis was dit, Learning Still. Voor die mensen die willen weten van eh, hoe gaat die jongen eruit zien. Zou zeggen 20 juni. Dan is hij hier te gast. En dat is dan ook meteen een aanleiding. Want hij is bezig met een EP. En bovendien, als we het dan de maand juni hebben... Het is het andere geluid van Volendam... wat heel erg prominent dan hier uit de radio gaat komen. 6 juni Loes Fabienne. 13 juni Vast Countenance. 20 juni Niels Buis. En 27 juni met IJs en Wederdienen. Maar ja, dat is uh, hartje zomer. Komt Lorem Ipsum. Dus dat eh, is een beetje wat, wat uh, betreft de maand juni. goed, we gaan verder. Want deze dame die heeft afgelopen week haar release show gedaan. En het was meteen ook haar afstudeeropdracht van, van de opleiding die ze deed. ook een voormalig deelnemer aan de Rob Akdaal wordt. Namelijk in 2023 deed ze mee. Dina, eh, bekend onder de Instagram-account Dina Days. Want dat eh, is de Instagram-account. En volledig heet ze Dina Suer. En het eh, nummer wat we gaan horen van de EP Good Morning is She Will Fly. En dat was hem eh, Dina met She Will Fly. En dat is eh, van de EP Good Morning. Dat eh, is een EP die morgen komt, uitkomt. Maar we hebben hier een single eventjes laten horen. Voor het gemak. Ehm, het moment is daar. Het is The Void. En dan schuine streep Anouk Wolf van, vandaag. Maar wees niet ongerust. Ruben komt er straks gewoon nog met één nummer erbij. Dus dan is het dan echt een klein beetje de void. En eh, ik heb begrepen dat bandlid Lennart nu ergens een beetje mee zit te kijken via het eh, YouTube-kanaal. Dus eh, dat kun je ook volgen. want daar is alles op te volgen van deze uitzending tussen 8 en 10. Met alles wat live muziek betreft. Ehm, de eerste, en dat is meteen ook ja, Anouk zelf die daar plaats neemt. Maar het is wel een nummer van de Void. En dat nummer dat heet Something in the Water. Sometimes I can lose the connection to myself as I think that I sing out of tune. Yeah, sometimes I don't recognize my own reflection. Yeah, sometimes even when I win, I lose. Cause I've been breaking down at the road. I am something in the water, something in the air so bright. It, it keeps telling me to get on and live a little more this time. Cause I times I am chasing perfection. But I don't wanna be ruled by a mind like that. Cause I've been breaking down. het is altijd, het is altijd de bedoeling dat eh, wij tussen de nummers door even een eh, applausje geven. Eh, zodat ook jij de kans hebt om eventueel iets wat daar geval is eh, weer op eh, Ik weet niet nee, wat... dat was de bedoeling. Oh, dat was de bedoeling. <laughs> Oh, oké. ik niet de bedoeling dat hij viel, maar... Ja, nou ja, goed. Eh, dus- <clears throat> goed, Something in the Water. Ik ga straks even vragen waar het een beetje over gaat. Maar dat, dat, gaan we zo doen. Maar eerst het tweede nummer van vanavond. En straks in het volgende uur volgt het laatste blokje van twee. En dat nummer dat heet Iron Skin. bleak, dark state of mind slows the clock down. Days feel way too long, there's a hunger in my soul. But I've gotta start letting go of the things I can't control. If I'm living inside tomorrow's shadow on the darker side of dawn, breathing in circles I can't remember, sipping the words I can't get out. the mirror within me now. Tell me all the words I will never say, so I can turn into a brighter shade. Show me everything that I long to be. Else, if I'm wide awake within a dream, guide me through this game. I gotta win. I don't wanna pretend to hide beneath this iron skin I'm in. I'm in. Take me back in time to turn my heart around. Don't make me remember. I don't need to know that when I'm living inside tomorrow's shadow on the darker side of dawn. Breathing in circles I'll never remember. Sipping the words I can't get out. Show me. wel. Dat was The Void. En in dit geval alleen even Anouk. Maar goed, eh, we gaan eh, straks eh, ook Ruben erbij zien. zover is het nog niet. Wil je nou weten hoe die band nou echt klinkt? Ja, dan moet je even nu luisteren. Want ja, dat is altijd leuk. Want dan ga ik het nu ook echt laten horen zoals ze werkelijk ook op podia staan. The Void met Understand. cars passing by. There's people talking all the while, and I'm just thinking, thinking, waiting for. volgende beelden zijn niet geschikt voor jeugdige kijkers. Ja, kijk, want eh, nou ja, hij, zal, hij zal maar niet inzoomen hoor, Leon, uh, wat, wat dat gaat. Dat doet hij niet. Maar goed, ehm, want eh, we zijn ook op YouTube te zien. Dat was Pony Machine. En over Pony Machine gesproken, er komt nieuw materiaal van de maan. Dit was heel erg leuk. Want dan zeg ik altijd, ja joh, je hebt fijn gemaild. Maar dat is allemaal net na de release datum. Dus dat is een beetje als mosterd na de maaltijd. En daarvoor hoorde je The Void, zoals ze echt klinken, met Understand. Ehm, want ja, zoals jullie werkelijk klinken, dan maak ik een heel mooi bruggetje naar iets waar jullie hebben gestaan... waar denk ik jullie ook als vissen in het water voelen. Mystery Land. Ja, daar stonden we. Ja, ehm, want eh, wat was daar zo leuk aan, uh, Ruben? Aan, uh, Nou, nou het is gewoon vet dat... Kijk, met de Void proberen wij eigenlijk een brug te slaan tussen eh, bandmuziek en elektronische muziek. Hmm. Eh, en wat DJ's doen. Dus <clears throat> wat bands en DJ's doen. En de Void die zit daar in het midden. Hmm. En dat wij als band daar op Mysteryland konden staan... wat eigenlijk alleen maar voor DJ's is... Hmm. was gewoon heel erg vet. En een soort van... Eh, toch een kleine trofee voor onze artistieke... ja doelen eigenlijk. Ja, artistieke doelen. Ja. Eh, want waar, nou ja, je, je, geeft het al aan, hè? dat is het ook meteen het eh, verschil van eh, DJ's en gewoon wat, jullie doen. Dus, dus is, is, het dan toch een beetje een schemergebied tussen techno en dance, wat jullie maken of niet? Dat tussen techno, dance, pop en rock denk ik. Dat is mhm. ja. het schemergebied. Dat is de Void. Dat is de Void, ja. ja. Oké. Okay. Ja, inderdaad. ja. Ehm, is dat eh, nog iets eh, waarvan je denkt... nou, daar zullen we nog wel, eh, graag nog wel eens op zo'n soort festival staan? Ik weet dat er nog een festival is. Oh. Zeezout. Oh, nou, moeten we maar eens gaan mailen. Ja, dat lijkt ja. mij ook. Ja. Het <clears throat> programma is nu vol, volgens mij al vastgesteld. Maar Wanneer is dat dan? Eind augustus. Oh jeetje. in Amsterdam, ja, in Amsterdam is dat ja. Zeezout Ja, nou, het is, Een, het is een idee. Ja, leuk. Ja, maar waar is dan op een gegeven moment ook een beetje dat, dat een beetje ontstaan van... Nou, dat is, leuke muziek om te maken voor, eh, voor jullie drieën? Eh, ja, dat, nou, dat, eh, het begint niet bij, bij een vraag eigenlijk. Het begint dus gewoon bij een idee, een muzikaal idee. Dus eh, we hebben eigenlijk nooit gedacht van... oké, nu gaan we dit, eh, eh, ja, dit soort nou, muziek maken. Ja, en ik moet wel zeggen dat... Maar ik heb een grote interesse voor synthesizers gekregen... en ik produceer dus dan krijg je misschien ook al een beetje... dat, die sound krijgt. Ja, ja. ik denk inderdaad... Dat, ja, zo, ik kom even slecht uit mijn woorden nog. <laughs> ja, ja dat niet. hoor. Nee. Even regroupen. Um, <laughs> ik denk inderdaad de sound van de muziek komt heel erg bij Ruben vandaan. En de vorm van de liedjes en de teksten en de melodieën. Nou ja, jij schrijft ook melodieën, maar dat komt heel erg vanuit mij. Ik ben gewoon best wel een popsongwriter, denk ik. Maar als ik het had geproduceerd... of door iemand anders zou laten produceren... zou het heel anders klinken. Jij bent inderdaad echt van de synthesizers. En samen emulgeert dat tot wat we dan nu maken eigenlijk. En Lennart is... zelf gewoon super erg fan van ja, toch? Van, van hardstyle en techno en zo. Dus hij was zo enthousiast toen wij het, ons het eerste uh, nummer lieten horen. En hij was echt van, oké, let's go. En in de repetities eh, zijn, zijn we dan eigenlijk ook gewoon lekker aan het jammen. En dan ontstaan er weer nieuwe nummers. Zou een combi ook kunnen? Dus dat eh, bijvoorbeeld als er een, toch een, een DJ... Laten we zeggen, niet van het grote kaliber die Martin Garrix... waar Max mhm. Verstappen mm en Lando Norris op staan, te, staan die jetsen. Maar eh, iets daaronder, dus die ook redelijk aan de weg gaan het timmeren zijn. Zou dat kunnen? Dus een combinatie, een soort kruisbestuiving tussen de Void en een DJ die... 100%. Eh, eh, ja, zeker. Oh, dus je bedoelt gewoon een soort samenwerking. nou, nou ja, gewoon ja, een, soort featuring, of zoiets. Ja, zeker, weten. zeker absoluut. Dat lijkt me heel leuk. Ja. dus jongens, we houden ons ja. aanbevolen. <laughs> Let's go. Ja. Ehm, nou ja, goed. Eh, we hebben eh, even een tijdje terug. Dat is denk ik een maand geleden hadden we hier een, eh, een clubje mensen. twee stuks. Die noemen zich de Kiwi Club. Ik zal je even wat laten horen. En dat is experimentele, conceptuele techno. En dan dance eigenlijk ook. Oh. Oké. Ja, laat ik wel even horen. vandaan waar was dat eh, met eh, de single die vorige week is eh, verschenen. It's not my birthday, hip hip hooray. En er staat er ook iets bij tussen haakjes. Maar dat weet ik ook niet helemaal aan mijn hoofd. En daarvoor was het track 24 van de Kiwi Club. deze moet ik inhalen, want het is ons ontschoten. Ook deelnemers aan die Rob Agda wordt Fleabag en Last in a Haze. laughter at the summer night Dancing on the stars, everything felt right Can you feel what's going on? Yeah Feeling like I'm stuck in an endless routine Craving for a taste of the vibrant and I mean I can feel that you finally won Cause I know I've been feeling pretty fucked up You're so loud I know I've been sun is shining through my window. The scent of your perfume still in the air reminds me of what we used to share. A bittersweet taste stuck in my mind. Cause I know I've been feeling pretty fucked The you is so low. feeling rather crazy weer een beetje aangereikt. Dit eh, verhaal van Fleabag. Band die een jaar of eh, twee, drie geleden ook eh, deel uitmaakte van de Drop naar Woord. En we gaan op naar het tijd zijn van 9 uur. Ja, want de, de NOS heeft geen dienst schijnbaar vandaag. Want de, het nieuwsrubriekje, dat is één seconde. Vind ik als nieuwsminer vind ik dat niet erg, eerlijk gezegd. En bovendien hebben we nog twee minuten extra, ook wat dat dan gaat. Um, Ethan Huis. Vorige week eh, zat hij bij ons in de uitzending te vertellen over zijn nieuwe single. En die ga je horen tot aan 9 uur. Oh, oh, oh, When the desert moon comes up, you are running out of luck. it gets dark and it gets rough. When the desert moon comes up, all the stars up in the sky are a million reasons why.